Freddy van Tijn met het NOS-journaal. VVD en PVV willen de maximumsnelheid op sommige snelwegen al per 1 januari verhogen. VVD-minister Schultz wil eerst inventariseren op welke wegen er 130 kilometer mag worden gereden. Ze zou dan komend voorjaar met een voorstel komen. Het CDA voelt niets voor een snellere invoering van het plan. Eerst moet worden gekeken naar de gevolgen voor het milieu en de verkeersveiligheid. Maar VVD-Kamerlid Abtroot zegt dat wachten niet nodig is, omdat op sommige rustige stukken snelweg de snelheidsbeperking belachelijk is. Zijn PVV-collega De Mos is het roerend met Abtroot eens. De gevolgen van de negatieve publiciteit voor de PVV is in de peilingen beperkt. In de wekelijkse peiling van Maurice de Hond zakte de PVV van 28 naar 27 zetels. Vorige week ging de PVV er drie achteruit. 27 zetels zijn er nog altijd drie meer dan de partij van Geert Wilders nu in de Kamer heeft. De VVD staat op 35 en het CDA en de SVP van de A hebben er bij de Hond allebei 17. China wil zich inspannen om de spanningen tussen Noord- en Zuid-Korea te verminderen. China is de enige bondgenoot van het communistische Noord-Korea. Inmiddels heeft een hoge Chinese diplomaat contact gehad met de Zuid-Koreaanse premier. Noord-Korea beschoot de afgelopen week een Zuid-Koreaans eiland. Vier Zuid-Koreanen kwamen daarbij om. Bij dreigementen daarna over en weer werd oorlogzuchtige taal gebruikt. Vanaf vandaag houden Zuid-Korea en Amerika een vierdaagse vlootoefening. De drie jongens die na 50 dagen dobberen op de stille oceaan uit zee werden gered, waren achter twee meisjes aangegaan. De jongens van 14, 15 en 16 hadden de meisjes ontmoet op hun eiland tussen Nieuw-Zeeland en Hawaii. Nadat de meisjes naar hun eigen eiland waren teruggekeerd, besloten ze er in een motorbootje achteraan te gaan. De oudste twee jongens waren stomdronken, de derde nam het niet serieus.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 En dat leverde natuurlijk spektakel op. Want deze swingende eh, jazzartiesten hebben voor heel veel luisterplezier gezorgd. Ik ga dan ook een eh, heerlijk nummer draaien. Het is een eh, jam en het heet ook heel toepasselijk Jam Blues. Proudhorn was dat al in het eerste uur aangekondigd, maar via Killer Joe niet gekregen. De bezetting die was als volgt. Ben Webster, tenorsax, Bill Coleman op de trompet, Jim Douglas op de gitaar, Fred Hunt op de piano, Ron Ria op de bass en Lenny Hastings op de drums. Het was een opname in Londen gemaakt op 27 april 1967. Ja, ik had vorige, vorig uur al eentje een nummer gedraaid van Paolo Nutini. En uh, ik had er eigenlijk nu nog eentje. En deze is wat vlotter en uh, meer jazzy eigenlijk. Eh, Pencil Full of Lead. This next song's um, it's about when I moved from Paisley to London. It's just about the change and the big difference between them both. So it's called These Streets. Here we go. Hello, ladies and gentlemen. I'm Paul Nutini. These are the Vipers. These guys. This song's called Pencil for the Lead. Enjoy. pillow for my head. I got a pencil full of lead and some water for my soul. I got buttons for my coat and sails on my boat. So much more than I needed before. I got money in the meter and a do by the road. Now it's getting on the road, so they get sweeter. Legs on my chairs and a head full of hair. Holding a pan and some shoes in my feet. I got a shelf full of books and most of my teeth few pairs of socks and a door with a lock. I got food in my belly and a license for my telly. I don't know nothing's gonna bring me down. the seas. I'm out and about, so I'm in with a shout. I got a favorite shot, but the better than that. Food in my belly and a light for my daily, and nothing's gonna bring me down. I'm on a blue and <laughs> oh, oh, hard. best of all. Best of all. I've got my best. To the morning. Jazzadelic CD Giovanka On My Way. We gaan verder met Mad Dusk. Met Good News. Die komt van de aangenaam jazz. De nieuwe aangenaam jazz CD die nu in de winkels ligt. I'm here, it's clear. I'm in the moment. Back with a better view. Not a clue where I'm going. going all out for you. Tomorrow's not promised what the wise men used to say. So let's seize each day. No ties, we're just happy go lucky. Don't you blow the surprise. So nice, like I told you when I hold you. It's like falling in love for the first time. as you want to. a Love's a revolving door. Let it spin. Let me want you. that much more. in town is Duke's place. Love that piano sound in Duke's place. Saxes do their tricks in Duke's place. Fellas swing their chicks in Duke's place. Come on, get your kicks in Duke's place. You find yourself a seat and when you want to eat, you look around and yell, waiter! You fill your cup shot full of drinks and drink it up. You're dancing along with your girlie. It's after three o'clock, my baby. It's early if you've never been to Duke's Place. Take your tootsies into Duke's Place. Lieutenant Duke's place. Please. Ella Gerald was dat, de wees uit Jonkers een buitenwijk van New York. Ze werd geboren in 1918 en deed toen ze 15 was mee aan een talentenwedstrijd van dansers. Maar ze was zo gestrest dat ze geen beweging kon maken en maar gewoon zingen. En vanaf dat moment is het allemaal goed gegaan met haar carrière. Want in 1934 kwam ze bij de band van Chick Webb en daar werd ze al snel de grote attractie. Maar er gebeurde meer. In 1938 had ze een enorme hit, Het Tisket, Het Tasket. En toen Webb het jaar daarna stierf, nam ze zijn functie zelfs als leider over. In de jaren 40 ging ze door met werken en platen maken, maar de jaren 50 waren haar grootste periode. In die tijd was haar stem op het hoogtepunt, had ze een soepele beheersing van de ballade aangeleerd. Het aantrekkelijke, mag je rustig zeggen, ligt in de schoonheid van haar geluid. En de, wijze waarop ze ritmes aan elkaar weet te rijgen. En de manier waarop ze kan improviseren door de scat. In 50, 1950 eh, heeft ze ook nog een periode gehad waarin ze vooral met eh, Louis Armstrong en pianist Alice Larkins platen heeft gemaakt. Eh, helaas, eh, ik ging naar het Noordje Jazz Festival een keer en eh, toen zou ze gaan optreden, maar dat is toen niet doorgegaan en in 1996 is overleden. We zitten heerlijk in de swing op dit moment en dan gaan we natuurlijk mee door nog een nummer van Elvin Gerald en daarna ga ik nog iets swingen met Jimmy Smith, maar laten we eerst gaan luisteren naar I Can Give You Anything But Love Baby. o'clock in the morning, and I can't even close my eyes. Yeah, it's three o'clock in the morning, baby. I can't even close my eyes. I can't find my baby. People I can't be sad. Jimmy Smith, de vrijuit uh, eh, improviserende en jazzklassiekers spelende man die het eh, heel ver heeft gebracht. Hij werd geboren in 1928 en overleed in 2005. Lezers van het klassieke blad Luister kennen hem als een formidabele basbariton. Maar op dit album zingt hij 14 popklassiekers en dat doet Thomas Kwasthoff met groot gevoel voor soul. Soms klinkt hij als een zwarte zanger uit de Delta. Het is een grote verrassing. En van de cd, het album Tell I Like It Is, draai ik het nummer Ain't No Sunshine. sunshine when she's gone. It's not warm when she's away. Ain't no sunshine when she's gone, and she's always. Wonder this time where she's gone. Wonder if she's gone to stay. Ain't no sunshine. flautist Roy Aldrich, Mooi omvloerst en helder gespeeld. Het is een opname van 11 november 1960. En hij liet zich begeleiden door Tommy Flanagan op de piano, Charles Minkus op de bass en Joe Jones op de drums. Nog een paar grootheden en het was een kastsucces in die tijd. Maar dan ga ik wel heel wat jaartjes terug. Ik heb het over Stan Getz en Charlie Bird met hun populaire nummer Desafinado. Ja, CFM Jazz werd gepresenteerd door David Habig en Fred Kroosberg. En wie nog niet genoeg heeft van de jazz, die gaat eh, maar donderdag 2 en vrijdag 3 december naar de Jazz and World Meeting 2010. Twee avonden, 31 toonaangevende Nederlandse jazz- en wereldmuziek X. En dat is eh, onder andere in de Melkweg in Amsterdam. En Sugar Factory, ook daar Lijnbachsgracht, ook in Amsterdam. En wie treden erop? Onder andere Erik Vloeimans, Cake Crash, Madungu... Benjamin Herman Quartet, Amsterdam Klezmer Band, The Proctones, Lillian Vieira, Rogero Bicudo en Iselin Callister. En het is nog tegen het oude BTW-tarief. We gaan eruit met trombone Storty, voor zover het nog kan. En trombonist Troy Andrews heeft net een nieuw album uitgebracht. En ik draai van hem het nummer Something Beautiful. Can you show me something beautiful? Beautiful. Show me something beautiful. Can you show me something beautiful? Wow. Can you show me something beautiful? Beautiful. Show me something beautiful. Do you feel temperatures rise? flashes of lightning so brightly. Do you know who, who would love to love you? I do.